Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In verschillende en werd een busstation vernield. In Thessaloniki gooiden jongeren brandbommen naar de politie. Aanleiding was de herdenking van een 15-jarige jongen... die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. Zijn dood wordt elk jaar herdacht. Dat de herdenking nu uit de hand loopt komt door een anarchist die destijds met de jongen bevriend was. Die zit vast voor een bankoverval en is in hongerstaking gegaan omdat hij studieverlof eist. Sympathisanten van die anarchist zijn nu de straat op gegaan om hem te steunen. De kapitein van de Erasmusgracht, die gisteren ruim 300 bootvluchtelingen in de Middellandse Zee oppikte, zegt dat andere schepen weigerden te helpen. De Erasmusgracht had andere schepen die in de buurt waren om hulp gevraagd om zo de last te verdelen. Maar die zeiden, doe het zelf maar, zo vertelde de kapitein. De Erasmusgracht heeft alle 320 vluchtelingen, van wie sommige uitgedroogd waren, toen zelf aan boord genomen en naar Sicilië gebracht. Onderweg kwam wel een medisch team aan boord om de gewonden te helpen. In Canada is de loting gedaan voor het WK voetbal voor vrouwen volgend jaar. Oranje is ingedeeld in groep A samen met gastland Canada, China en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen hun eerste wedstrijd op zaterdag 6 juni tegen Nieuw-Zeeland. Daarna volgt China op donderdag 11 juni en Canada op maandag 15 juni. In de eredivisie heeft Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Excelsior met ruime cijfers gewonnen. Feyenoord won de uitwedstrijd met 5-2. In Alkmaar won AZ met 2-0 van Go Ahead Eagles. De andere wedstrijden in de eredivisie zijn nog bezig. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op lichte vorst en mistbanken. Morgen trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Het wordt dan 5 tot 8 graden.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 For the night walk here. CFM Zandvoort op deze 6 december 2014. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag van 9 tot middernacht... het eerste uurtje beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de party-update... en natuurlijk de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. En straks natuurlijk in het tweede uurtje Lisa Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met een live set. Als opening worden we Fifth Harmony... met een oud nummer van Mariah Carey. All I Want For Christmas Is You. Onderweg zometeen. Je broer Shepard, Skinto en Jace hebben een nieuwe plaat gemaakt... maar eerst hier Alesso met Heroes We Could Be. We go hide away. ik bijna alle bitches uit de kennel. Ik ben een mooi boy, maar bitch wil mij waar ik even ben geweest. Waar me maak me lekker dood en gooi die bier eens in mijn face. Zat je moet niet zoveel praten, gooi maar liever met je tien. DJ draai mijn fucking song en zet die Tory op repeat. Want ik trip hem, trip hem, trip hem, G. Van die molly, die molly, die molly. schoenen aan. Zie me hakken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan. CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was je broer, Shepard, Skinto en Jay. Met de Bana, Bigger, Better Item. En daarvoor we natuurlijk muziek van Alesso met Heroes We Could Be. En daar is ze samen met de eh, Duff Low. Jotje, als je, eh, wat tegenkomen. CFM Zandvoort. Onderweg zometeen de partyagenda. Maar eerst heb ik nog even een beetje shownieuws voor je. Ariana Grande, die trad op tijdens de Victoria's Secret Show van de week. Maar dat was niet zonder gevaren. De zangeres kreeg eh, dinsdagavond een stel vleugels van een model in haar gezicht. En gelukkig kon de zangeres erom lachen. En eh, gaf ze de blunder ook toe op Twitter. Maar ze was wel een beetje dom hoor. Als ze niet, eh, beter op moeten letten. Want tijdens de repetitie, afgelopen maandag, ging het namelijk ook al bijna mis. En ja, volgend jaar komt ze naar Nederland. Hè. Ik meen dat ze in de Zico op gaat treden. Maar als je van plan bent om er naartoe te gaan... ik zou er een verrekijker meenemen, want de dame is uh, eh, 1,50 meter hoog. Dus op zo'n groot podium is het om maar een vraag of je er überhaupt kan zien. Hè. En Nicki Minaj, die heeft een nieuw album. Staat onder andere een track op van Beyoncé. Doen ze samen een duetje. Maar ook bijzonder aan het album. Het nieuwe album The Pink Print zingt Nicki Minaj over een miskraam die ze ooit heeft gehad. In het nummer All Things Go rapt ze dat haar kindje nu 16 jaar oud had ze moeten zijn als het eh, niet was overleden. Dat betekent dat de zangeres zwanger was op haar 15e. In het nummer gaf Nicki verder toe dat ze nog steeds moeilijk heeft met de nood van haar neefje. En eh, de Pinkprint is uh, vanaf 15 december te koop. En je kan hem al beluisteren via Billboard. Moet je maar even kijken naar, uh, even googlen, billboard.com. En daar kan je dan het tracks stukje luisteren. CFM Zandvoort door met muziek. Zometeen Higher Self en Laura Mason. Maar er is Coach met We Get Crazy. Crazy deden is samen met Janelle Kroll. Die zit vandaag voor de partyagenda voor deze zaterdag 6 december 2014. Dan zien ze beginnen met de, het wekelijkse feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. Met onze eigen zijn Raimundo. En vanavond, vanavond doet hij samen met uh, Nielsen, Sophie Valentine, MC Bunty en Sexy Mr. S on Sex is er ook weer bij. Het begint allemaal om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. En voor meer informatie check even eh, de, de website. Zo komt er lekker uit. De website escape.nl alle informatie over Brainwash in de Escape vanavond in Amsterdam. En vanavond, leuk feestje in de Heineken Musical. Het feestje voor Voyeur begint om 10 uur, duurt tot 7 in de ochtend. De is 32,50 euro. En wie komen er allemaal? Behalve jij misschien. Chami, Housequake, Benny Rodriguez, Mitchell Niemeyer, Aaron Gill, Jazz van D, Eva Young, Delivian Reven en Afro Rock. Dat is allemaal vanavond in de Heineken Musical. Het feestje Voyeur. En je bent welkom vanaf 10 uur. Nog meer feestjes? Natuurlijk het wekelijkse feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint pak een beetje rond de klok van tot middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 10 euro. Met natuurlijk The Residents, Prime, Suck en Wax Friend. En vanavond in de Parma hebben we het Groovers. Begint om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 12,50 euro. Voor meer informatie checken we de website parma.nl. Met onder andere Groovers Collective, Rob Boskamp, Silly G, Mike Lachman, Simon Tyrus, Benjamin Scott, Overtrack... Andy Callister en nog veel meer. Dat vanavond in Panama, het feestje Groovers. En vanavond in Hotel Arena hebben we het feestje Club Danseretten. Begint om 10 uur, het duurt tot 4 uur in de ochtend. Intree 15 euro. Meer informatie, danseretten.nl. Met onder andere DJ Raf en een guest DJ. Nee, Quest DJ. <laughs> Lijkt erop, maar het is net een iets anders. Zie je hebben Zandvoort, dat even een korte parties voor vanavond. En oh ja, niet te vergeten, <laughs> ik heb nog een flyer liggen. Bijna vergeten, vanavond natuurlijk eh, Club Stalker in Haarlem Lekker dichtbij. Nou ja, lekker dichtbij. Je zal het toch voor uh, met de auto moeten of met de trein of met het openbaar vervoer. En ik heb weer eens twee flyers gekregen. Ik gooi er eentje weg en de andere die ik gebruik. Vanavond vanaf 11 uur in de stalker. Vrijdag am zaterdag. Zo, ik wil eigenlijk wat anders zeggen. Vrijdag op zaterdag is het. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse, zoals altijd, 7 euro. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere Bas Slop, Igor Space, Stef Jonk, Boudewijn Boren, EK Boren en Douwers. Dat vanavond in de Vrijdag op zaterdag.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 Het was Annie Kampton en Rogiers met Anaro Lover. En daarvoor hoorden we muziek van eh, Trevor Jackson met I'll Be Who You Love This Christmas. Want ja, Sinterklaas is vertrokken, dus de kerstmuziek is alweer uit de kast gehaald, hè. Zandvoort. Maar eens even kijken naar de 10 boven beste platen voor de dansvoer. Deze week op 10, Axwell en Ingrosso met Can't Hold Us Down. En op 9, SRTW met We Were Young. En op 8, met Oscar met Superwave. Op 7 deze week, Cascara en John Dalbach met A Little More. En op 6, Eddie Amador met House Music. En op 5, Nathema met Everybody Does. Op 4, Mazer met Acceder. Op 3, Dubs en Dropgun met uh, Pyramids. Op 2 deze week, Chocolate Puma en Firebeats met I Can Understand. En deze week een nieuwe nummer 1 in de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Het is Dasky met Joehoe. Dat waren de 10 bovenbeste beste platen En één van die platen kom je zeker vanavond... te. Eh, kan je vanavond bij horen komen als je nog gaat stappen in de clubs her in eh, Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of misschien ergens anders. We gaan door met muziek. Felix, Jane Fusing, Last Frequencies en Linging met Eagle Eye. My eagle eyes, eagle it's in the air. Although you can't see it, you know it's there. My heart keeps on racing in overdrive. Once the music hits my body, I feel so. Morena met Trompet. En daarvoor de Becky G met Can't Stop Dancing. CFM Zandvoort, een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het eerste uurtje zit er weer bijna op. Nog een paar stukjes muziek, dan de break. Terwijl het nieuws en weer. En dan is het tijd voor de Global Housewives met DJ Mauzo. En straks in het derde uurtje van de Nightwalk... DJ Kelly of zoiets dergelijks. Onze Italiaanse grote vriend die eh, de afgelopen maanden... Eh, iedere zaterdagavond in de studio een lekkere mix voor ons heeft. Ik laat je achter met Flowrider, met GDFR. Doet hij samen met Saga, de Gemini en Lucas. Doe het nu hier op CFM Zand. En ik zeg tot zometeen na de break. shake. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this awesome Lama. Make them piece the M-O-N-E-Y. I love my beaches. South beaches. Surf, board, and high tide. I can just roll up cause I'm swole up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said rackets, wretches, hold up. I said rackets, wretches, hold up. I know. getting down for real. It's going down further than Girls get wetter than Katrina. You're my girl, you never seen her. Cause my tents by limousines. Fuck my touch, say it's the Midas. We the plus, your man, the minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. Lipstick up. No more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre. Double entendre. Why you hating? I get money. Then I double up congas. Just when I thought I couldn't dance anymore, the DJ played Star 69. I just couldn't leave the floor. The speakers were booming, the vibrations went through me as if I was made out of air. By then, all my clothes were soaking wet. But what the hell? I didn't care. I was in my zone and all alone with nothing on my mind. I took it all in like a long lost friend. I was feeling so divine. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing. I'm here to let you know. It's a house thing. It's a deep thing. It's a deep thing. It's a love thing. It's a love thing.